1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven... van de aanval waarbij IS-leider Baghdadi werd gedood. De opnames zijn vanuit de lucht gemaakt. Op een persconferentie gaf de Amerikaanse generaal McKinsey... iets meer details over de operatie... en vertelde hij wat er op de beelden te zien is. Hij herhaalde dat Baghdadi omkwam nadat hij een bomvest had laten afgaan... vlak voordat de Amerikaanse troepen hem wilden overmeesteren. Ook zei hij dat door de explosie twee kinderen werden gedood. Eerder sprak de VS over drie omgekomen kinderen. Twitter gaat politieke advertenties weren. Volgens topman Dorsey gebeurt dat vanwege het oneerlijke speelveld... dat sociale media hebben ten opzichte van andere media. Met een automatisch leger aan nepaccounts en al dan niet verzonnen berichten... kunnen volgens hem op sociale media verkiezingen sterk worden beïnvloed... en daarmee de levens van miljoenen mensen. Twitter heeft eerst overwogen om alleen advertenties rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te weren, maar volgens hem was dat niet eerlijk. De politie in Tilburg heeft de wapenvergunningen van een schietsportvereniging ingetrokken en de wapens in bewaring genomen. Die maatregelen houden verband met het SBS-programma Undercover in Nederland van tv-maker Alberto Stegeman. Volgens Stegeman lagen de wapens onbeheerd in een kast waar mensen van buitenaf makkelijk bij konden komen. Nadat de journalist de beelden aan de Koninklijke Nederlandse Schietsportassociatie had laten zien... besloot die om de certificering van de Tilburgse vereniging in te trekken. In het wereldberoemde Shuri-kasteel in Japan is brand uitgebroken. Over gewonden zijn is niet bekend. Het kasteel uit de 14e eeuw brandde al verschillende keren af... maar werd steeds weer opgebouwd. Het kasteel en de omgeving ervan staan op de werelderfgoedlijst van de VN. Het weer helder vannacht. In het binnenland lichte vorst. Overdag is het zonnig. De loop van de middag komt er vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog.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 She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. seated at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he wanna fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.